5 uur. Goedemiddag, ik ben Michelle Veldkamp en dit is het nieuws van NOS op 3. In Italië zijn twaalf mensen omgekomen toen de gondel waarin ze zaten naar beneden stortte. Zo'n 300 meter voor het eindpunt van de lift brak de kabel. De gondel kwam terecht in een stuk bos waar reddingswerkers maar moeilijk bij konden komen. In de cabine zaten 15 mensen. Twee kinderen zijn met een helikopter naar een ziekenhuis gebracht en zijn in levensgevaar. Een derde gewonde is naar een ander ziekenhuis in de buurt gebracht. De andere twaalf hebben het dus niet overleefd. De actie van Giro 555 voor arme landen om corona te bestrijden... heeft tot nu toe 3,4 miljoen euro opgebracht. Een week geleden was dat nog 1 miljoen. Het geld wordt onder meer gebruikt om landen te helpen bij vaccinatieprogramma's. Verschillende bekende Nederlanders hebben zich ingezet voor de actie. Artiesten als Welen, Treintje Oosterhuis en Den Denny Vera zetten het platform 555live.nl op. Mensen die een donatie doen krijgen dan toegang tot bijvoorbeeld muzikale streams. De organisatie van het Songfestival zoekt uit wat er misging met het stemmen via sms. Op Twitter klagen honderden mensen dat hun stem te laat was en dus niet meetelde... terwijl ze wel op tijd stemden. De organisatie laat ook weten dat de Italiaanse winnaar een drugstest gaat doen als hij thuis is. Kijkers zagen hem een snuivende beweging maken, maar de band ontkent dat de zanger aan de kook zat en gaat nu vrijwillig een test doen. Feyenoord speelt volgend seizoen Europees voetbal. In de play-off finale wonnen de Rotterdammers met 2-0 van Utrecht. En dus mag Feyenoord komend zomer meedoen in de tweede voorronde van de Conference League, het nieuwe Europese voetbaltoernooi. Voor trainer Dick Advocaat was dit een mooi afscheid. Hij gaat na ruim 40 jaar met pensioen. Ik ben echt ontzettend blij met die overwinning, want ik stop. En, en, en als je met eh, een overwinning kan stoppen toch, en dan nog Europees voetbal. Twee jaar geleden deed ik het met Utrecht hetzelfde. En nu met Feyenoord vanuit het matige tweede half van het seizoen... Eh, maken we het een klein beetje goed door toch Europees voetbal te halen. Advocaat verzekert dat we hem nog wel tegen gaan komen in de stadions, maar dan op de tribune.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 I know you got charm and appeal. You always play the field. I'm crazy to think you're all mine. As long as the sun continues to shine, there's a place. het wiel een laatste draai. Hey hoe jip, wat kijk je sip, alleen een herdershond is trouw.